Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen, Limburg, raakt zijn intensive care kwijt. De IC-afdeling wordt verplaatst naar een andere locatie van dezelfde ziekenhuisgroep... 20 kilometer verderop in Geleen. Het Zuiderland wil daarmee zware operaties, ernstige spoedgevallen en bevallingen op één plek concentreren. De burgemeester van Heerlen is kwaad. Ongelooflijk woedend. Echt, ik snap niet dat dit kan. Er is dus geen enkel argument om te bedenken waarom dat zou moeten. Hier zit het grootste aantal inwoners. Het grootste zorgproblematiek. We zijn een stad van 300.000 inwoners. Ik ben na dit jaar alle vertrouwen wel kwijt in de bestuursvoorzitter van het Zuiderland. De ziekenhuisgroep moet bezuinigen en het verplaatsen van de IC bespaart zo'n 200 miljoen euro. Het succes van bekerwinnaar Feyenoord valt op in het buitenland. Volgens Engelse media staat trainer Arne Slot nu bovenaan het verlanglijstje van de club Liverpool. Die willen hem graag hebben als trainer. Er zou zelfs al wat contact zijn geweest. En dan kan het zomaar zo zijn dat we nog een Nederlandse trainer in de Premier League hebben. Nu heeft alleen Erik ten Hag die eer. Hij is de trainer van Manchester United. En pech voor de pechgeneratie. De stemming over het plan om studenten die zonder gift geleend hebben tegemoet te komen is uitgesteld. Het idee kwam van NSC. Zij willen 1,5 miljard euro vrijmaken om de pechstudenten een compensatie te geven. Volgens Omzicht is er niet genoeg steun op dit moment om voor het voorstel te stemmen. Voor nu blijft het onduidelijk wat er met het voorstel gebeurt en of het er überhaupt nog van komt. Een feestelijke dag voor de Britse prinsje Louis. Hij viert vandaag zijn zesde verjaardag. Traditiegetrouw komt er dan een nieuwe foto van hem online. Die is gemaakt door zijn moeder, prinses Kate. Maar ja, hoe betrouwbaar is die foto dan? Want vorige maand werden er nog foto's vrijgegeven die in opspraak raakten, omdat ze waren bewerkt. Reden om deze foto's even extra goed onder de loep te nemen. En deze Britse royalty-kenner, die durft dat aan. En deze foto's zijn volgens hem echt. If you remember the hoo-ha around the Mother's Day photograph, this one completely different. It is unedited to mark his sixth birthday. Ja, dan krijgen we nog het weer. Later vanavond trekken er buien over. Morgen begint het met veel regen. Lokaal ook kans op hagel en onweer. In de middag droogt het op. En het wordt dan niet warmer dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zijn de laatste files nu snel aan het oplossen.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 Zij vormen een muzikale kracht om rekening mee te houden en de intensiteit en energie van hun live optredens is een must voor iedereen die houdt van pittige, met garage de country, gespeeld met oprechtheid en rauwe overtuiging. Pain in My Heart laten ze ook tijdens live optredens horen en zij begonnen er dit tweede uur mee.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 There's nothing that you wouldn't do. When you love somebody, when you know you found Zijn vocale vaardigheden zijn ongeëvenaard, zoals blijkt uit de vele onderscheidingen die hij heeft ontvangen. Jamie Richards heeft genoeg geleefd, genoeg liefgehad en verloren en de kansen genoeg getrotseerd om songs te schrijven en uit te voeren die met onmiskenbare emoties tot het hart spreken. Hiertoe behoren ook When You Love Somebody en Real. breathing, like raising hell. I like drinking, I like fishing, living on a country road. Don't believe what politicians say, don't think lying is okay. That's just how I feel, cause I like real, I like real. There ain't no smoke and mirrors, I like real. You can see it almost clearer. I don't pretend to be something that I'm not. But you can walk the walk and talk the talk when it's real. Old boots, old hat, for skinny jeans, I'm a bit too fat. Simple life is where it's at, I wouldn't change a thing. I believe most pretty boys are saying don't know a thing about country twang. That's just how I feel, cause I like real. I like real. But ain't no smoke and mirrors, I like real. You can see it all much clearer. I don't pretend to be something that I'm not. But you can walk the walk and talk the talk when it's real. Sometimes I know I get too high But I've got nothing to hide, that's who I am I'm gonna tell you what you wanna hear My heart won't let me fake sincere Always know just how I feel Cause I like real I like real There ain't no smoke and mirrors I like real You can see it all much clearer I don't pretend to be something that I'm not she can walk the walk and talk the talk when it's real. Come on, let's show them one. Crossroads Dit is het favoriete album van de maand. California Sun wordt door Kemp omschreven als zijn meest persoonlijke werk tot nu toe. Waarin rock, folk en country invloeden samenkomen om een rijke en diverse muzikale ervaring te creëren. Het album met twaalf nummers, waaronder Firelight, demonstreert Kemps veelzijdigheid als songwriter, indie-artiest en producer. heeft onlangs een nieuwe single uitgebracht met de titel Hard Love to Find. cover van deze week. Zijn sound is een frisse draai aan het westerse geluid en Jared Morris is een van de weinigen die deze outlaw western stijl terugbrengt. The sun is sinking in the west The cattle go down to the stream The red wing settles in their nest. It's time for a cowboy to dream. Purple lights in the canyon. That's where I long to be with my three good companions Just my rifle pony and me Gonna hang my sombrero On the limb of a tree Coming home, sweetheart darling Just my rifle pony and me just my rifle, my pony, and me Whippoorwill in the willows Sings a sweet melody Riding to Amarillo Just my rifle, my pony, and me No more cows to be roping No more strays will I see Round the bend She'll be waiting For my rifle, my pony, me And just my rifle, my pony Afkomstig uit een klein stadje hoog in de bossen van Oost-Connecticut baant Joshua Quimby zijn eigen frisse pad binnen de muziek. De nu in Nashville wonende zanger combineert zijn krachtige stem, expressief rauwe lyriek en folk blues country gitaarspel om duidelijk uniek en authentiek materiaal te produceren. En dat doet hij. Luister maar naar Big Mac Truck. steps outbound, all through the great blue ridge. And he take my old man with him when he was just a kid to the same spot, pop station, when he was a Navy California hay with a little time to Crossroads.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 Natuurlijk komt ook hier Emmylou Harris om de hoek kijken. She's around tell that. Kentucky Girl is het zesde studioalbum van Emmylou Harris, uitgebracht in 1979. Op het album duikt Harris in meer traditionele country dan het country rockgeluid van haar vorige releases. Treffend voorbeeld is haar uitvoering van Hickory Wind. In South Carolina There are many but it makes me feel better each time it beats Als laatste een cover van de wereldberoemde Drifters hit uit 1960. En deze songs zijn allemaal terug te vinden op het album Blue Kentucky Girl. achter ons. Nu weer naar het heden. De tekst van de song gaat over het innerlijk licht van een persoon dat doorstraalt naar de buitenkant. You've Got a Shine van Jim Lauderdale is een opbeurende en bemoedigende song over het vinden van schoonheid en kracht in jezelf en anderen. Texas geboren en getogen Chuck Hancock heeft een enorme passie voor western swing en country. Misschien een boodschap voor Beyoncé. This ain't my country anymore. soul. All these years it's been right here, and it hurts to see it go. All that's left are the memories of those good old days back when we'd all climb aboard that old silver eagle and put her in the wind. This ain't my country anymore. Somewhere along the way, it's took a different course. Oh, the songs today, they just can't break an old heart like before sing my country anymore. Oh, I can almost hear the echoes of those old songs from the past a good run, and it's a shame it couldn't last. Now there's no place to go with my country show. They finally closed the doors, so I'll shut the case on this old guitar. Guess I've heard my last crowd roar. This ain't my country anymore. Somewhere along the way, it took a different course. Oh, the songs today, they just can't break an old heart like before. This ain't my country anymore. And all the songs today, they just can't break an old heart like before. This ain't my country anymore. Oh, this ain't my country anymore The Spotlight. Spotlight. truck driver's daughter. With a good pair of boots and Wrangler jeans, her daddy raised a girl wild enough to dream. She's only ever been scared of being afraid to leave, so her guitar took her place in that shotgun seat. She's got her foot on the gas and a manifold meal, speakers blasting out in that 260 feel, with her hair in the wind in town. Deze verzameling songs is een perfect beeld van wat het voor mij betekent om de dochter van mijn vader te zijn. Het is absoluut een project gedreven door passie. Ik heb mijn zigeunergedrag geërfd van de chauffeur zelf. Mijn liefde voor de open weg, de eenzaamheid en de rust die gepaard gaat met wandelen, komt allemaal van mijn vader. Ik kon geen betere manier bedenken om te zeggen, ik hou van je en bedankt. Aldus Kitty Stedman. Allereerst de titelsong van haar album om vervolgens te luisteren naar Motors Don't Run on Dreams. Crossroads. Eric Diamond groeide op met de New Yorkse radio die de radicale muziek speelde die de soundtrack van zijn leven vormde. Waylon, Willie, Haggard en Jones hebben daarbij ook hun invloed gehad. Before My Train Comes is de drink van Americana, maar dan wel met een uitgesproken Brits twist. En dat kunnen we wel toevertrouwen aan Mark Knopfler. Tot volgende week.